Freddy van Tijn met het NOS-journaal. In twee gebouwen op de voormalige NAVO-werkplaats in Eigelshoven... is in stof het gevaarlijke chroom 6 gevonden. Er zaten ook zware metalen in, zoals lood en kwik. Dat blijkt uit metingen van de GGD. De panden worden op dit moment overigens niet gebruikt. Chroom 6 wordt in verf gebruikt en het kan kankerverwekkend zijn. Medewerkers van Defensie die met de chroom 6 verf hebben gewerkt... maken zich zorgen over het stof dat is achtergebleven in de gebouwen. Een rechtbank in Cairo heeft nog geen definitieve beslissing genomen over het doodvonnis voor de Egyptische oud-president Morsi. Morsi werd vorige maand ter dood veroordeeld voor zijn aandeel in een gevangenisuitbraak in 2011 onder het bewind van zijn voorganger Mubarak. De rechtbank moet om een beslissing te nemen het oordeel van de grootmoefti bestuderen, dat is de hoogste geestelijke leider. De FIFA spreekt tegen dat Jerome Valk in 2007 een groot bedrag heeft overgemaakt aan de voetbalbond van Noord- en Midden-Amerika. Valk is de rechterhand van voorzitter Blatter. Volgens de New York Times heeft hij 10 miljoen dollar overgemaakt in ruil voor steun voor het WK in Zuid-Afrika. Maar volgens de FIFA was het geld bedoeld voor hulpprojecten en is het niet door Valk overgemaakt, maar door een ander. Eind vorig jaar was Noorwegen de belangrijkste olieleverancier van Nederland. Dat meldt het CBS. Een kwart van de olie komt nu nog maar uit Rusland. Over het hele jaar gezien heeft Rusland nog wel de meeste olie geleverd. Volgens het CBS daalde de import uit Rusland al langer, maar ging dat vorig jaar harder, waarschijnlijk door de vertroebelde verhoudingen het treinverkeer tussen Utrecht en Den Bosch ligt al uren stil door een storing bij Geldermalsen. Daar trok vanochtend een trein de bovenleiding stuk. Er zaten zo'n 60 passagiers in. Die moesten in de trein wachten tot de bovenleiding was weggehaald. Dat is inmiddels gebeurd. Het weer bewolkt, wat regen en aan zee een stormachtige wind. Daar wordt het 15 graden. In het zuidoosten en oosten ook nog wat zon en daar wordt het een graad of 19. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A15 Rotterdam richting Gorkum staat 10 kilometer file tussen Sliedrecht West en Gorkum.